Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump doelwit was van een aanslag. Dat zegt de FBI. Gisteren was Trump een potje aan het golven in Florida... en zag een agent opeens een wapen uit de bosjes steken. De man werd beschoten door beveiligers en is uiteindelijk opgepakt. Correspondent Rudy Bauma weet meer over de verdachte. Hij staat geregistreerd als een democraat. Doneerde ook eh, indirect aan democraten. Maar hij schrijft dan weer in post op X dat hij in 2016 op Trump heeft gestemd. En in andere post op X eh, steunt hij dan weer andere republikeinse presidentskandidaten... die in de voorverkiezingen eerder zijn afgevallen. Dus een hele tegenstrijdige politieke achtergrond op het eerste gezicht. Zijn motief is dus nog onduidelijk. Twee maanden geleden was er ook al een moordaanslag op Trump. Een man opende toen het vuur bij een campagnebijeenkomst. Trump werd geraakt aan zijn oor. De schutter werd toen doodgeschoten. Het is nog niet klaar met het noodweer in Duitsland en de landen daaromheen. Er is zoveel regen gevallen dat de waterstanden omhoog blijven schieten. In Polen, Tsjechië en Oostenrijk zijn al overstromingen geweest. In dat laatste land zijn ook meerdere dammen doorgebroken. Door het noodweer zijn al minstens acht mensen omgekomen. En misschien ben jij bij borrels van je studentenvereniging al mensen tegengekomen die theologie studeren. Volgens de Telegraaf maakt de studie over geloven een comeback. De universiteiten in Apeldoorn en Utrecht zien een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het aantal nieuwe aanmeldingen. Dat is best opvallend, want steeds minder mensen gaan juist naar de kerk. Een loslopende serval houdt het Zeeuwse dorp Kruiningen bezig. De tijgerkat is in een tuin gespot en zou twee duiven hebben gedood. Inwoners hebben het advies gekregen om katten binnen te houden... en honden bij het uitlaten aan te lijnen. Ze zagen een groot beest, dus die eh, staat op eh, Facebook iets van 12 kilo. Dus dat is toch een flinke poes. Deze van is een serval en het is precies bij mij in de buurt. En precies waar ik de hond altijd uitlaat, dus dat doen we eventjes niet. Dat is toch een sensatie, zoiets. Maar ik zou het toch liefst niet tegenkomen is nog een raadsel waar de serval vandaan komt. De gemeente heeft in elk geval lokkooien neergezet. Het weer nog. Vanochtend veel wolken en soms wat regen.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 Door de vele regenval in het midden en oosten van Europa... stijgt op veel plekken het water naar gevaarlijke hoogtes. In de Duitse stad Dresden staat het water 4 meter hoger dan normaal... en wordt rekening gehouden met overstromingen. De Amerikaanse president Biden is opgelucht dat presidentskandidaat Donald Trump niks is overkomen. Gisteren werd een man ontdekt met een geweer in de buurt van Trump. Hij heeft niet geschoten, de veiligheidsdiensten wel. De man zit vast. En sinds middernacht houdt de Duitse politie grenscontroles. Duitsland hoopt zich zo te beschermen tegen islamitisch terrorisme en illegale migratie.